hand in hand met jou. De wereld heb ik niet in de gaten, kussend met jou. Want bij jou ben ik gelukkig, daar weet jij alles van. Maar als ik eens moet huilen, mag ik dat dan? Mag ik huilen als ik moet huilen? hele leven lang. Mag ik bij jou zijn, mijn hele leven lang. Want we kijken niet te ver vechten, maar wel dezelfde kant. En we zijn niet bang voor het ravijn, ook al staan we op de rand. Want bij jou ben ik gelukkig, daar weet jij alles van. Maar als ik eens moet huilen, mag ik dat dan? Mag ik huilen als ik moet huilen? Mag ik schreeuwen als ik boos op je ben? Mag ik draaien om de dingen? mijn hele leven lang. Mag ik bij jou zijn, mijn van jou, houden mijn hele leven lang. Mag ik bij jou zijn mijn hele leven lang. Mijn hele leven lang. Hand in hand met jou door de straten, hand in hand met jou. De wereld heb ik niet in de gaten kussend met jou.